Volgens minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft Nederland A gezegd en moeten we nu ook B zeggen... Of ons land daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren hangt volgens Roosentaal wel af van het verzoek dat er gaat komen. We moeten wel over het materieel beschikken waarom wordt gevraagd, zei de minister. Het kan volgens hem zo zijn dat het materieel al ergens anders wordt ingezet. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Noorwegen willen meedoen aan de interventie. Frankrijk is een van de initiatiefnemers van de resolutie die gisteren werd aangenomen in de VN-veiligheidsraad. Volgens een woordvoerder van de Franse regering is het dan ook logisch dat het land zal deelnemen aan de luchtaanvallen die nodig zijn om het vliegverbod af te dwingen. Japan heeft de Verenigde Staten om hulp gevraagd bij de bestrijding van de nucleaire crisis. De landen zijn in overleg over de bijdrage die de Amerikanen kunnen leveren. Japan slaagt er niet in de oververhitte reactoren van de Fukushima-centrale goed te koelen. Met hoogwerkers en brandweerwagens wordt er zoveel mogelijk water opgespoten. De stralingsniveaus rond de centrale zijn onverminderd hoog. Dat is ook het geval op een afstand van 20 tot 30 kilometer... waar de bewoners nog niet weg zijn. De Verenigde Staten hebben hun burgers en militairen opgeroepen... op minstens 50 kilometer afstand te blijven. Naar verwachting zal het nog weken duren... voordat de situatie in de beschadigde reactoren onder controle is. Net als de EU gaan de Verenigde Staten alle kernreactoren aan een extra veiligheidscheck onderwerpen. De onafhankelijke nucleaire toezichtscommissie zal de controles uitvoeren op verzoek van president Obama. Amerika heeft 104 kernreactoren die in 20% van de energiebehoefte voorzien. Obama benadrukte dat kernenergie ook in de toekomst een belangrijk onderdeel blijft van de energievoorziening. Het weer, het is bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag vooral in het zuiden regen. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Joen.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 Dat was de toepasselijke opening van het tweede uur van uh, eh, CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Rob van Menen en Tom Hendricks. Een compositie van bandleider, trompetist en saxofonist Benny Carter... die beide instrumenten ook bespeelde. En werd bijgestaan door Lionel Hampton op de vibrafoon. Hampton heeft met ontelbare collega's eh, samengespeeld. Eh, ook met bijvoorbeeld pianist Dave Brubeck... En eh, van die combinatie vond ik een opvallende opname, namelijk van Billy Strayhorn's Take the A-Train. De bepaald toch egocentrische Brubeck liet de solopartij helemaal over aan Lionel Hampton en beperkte zich na een treinachtig introotje tot een stevige begeleiding. Take the A-Train. slow to start, a little slow reviving. That music it made in my heart. Time heals all things. I needn't cling to this fear. It's merely that it's. I needn't cling to this fear. It's merely that spring weather away. A little late. This year. In het kader van het uh, naderende voorjaar was dit weer even een lentesong. Gezongen door Anita O'Day, begeleid door het combo van vibrafonist Carl Tjader. Alleen is te hopen dat de titel niet bewaarheid wordt. Spring will be a little late this year. Rob. Nou ja, voor, de, voor elf had ik eh, gezegd, eh, van ik had nog wat Turkse muziek. en ik eh, heb toen iets laten horen van, een, van, een, van iemand uit Istanbul. Maar er is ook een, een, een mevrouw in Amsterdam. Karsu Dunmes heet zij. En die is eh, een jaar of twintig. En... Ehm, is ook al een keer op tv geweest in de Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk. En uh, heeft bijvoorbeeld al in Carnegie Hall opgetreden. En zij uh, speelt piano en zingt. Uh, en ehm, nou, daar laten we een nummer van horen in het Turks. Ze maakt trouwens ook Engelstalige muziek, maar kies toch maar voor het Turkse nummer. and rich. Aren't we a pair? Me finally here on the ground. Ja, dat was eh, Van Morrison met eh, Chad Baker. Of eigenlijk Chad Baker met eh, Van Morrison zou je moeten zeggen. Sent in the Clowns, natuurlijk een nummer van Joni Mitchell. Van Morrison, ja, die associeer je niet zo erg met dit soort muziek. Nee, die, nee is toch meer van de blues. En nou ja, die heeft ook al fantastische dingen gedaan. Maar niet zozeer in deze sfeer. nou, dit was een, zei ik al, met Chad Baker in Ronnie Scott's in Londen opgenomen. En ja, ik vind het een hele mooie uitvoering van uh, eh, Sint in de Klaas. Heel bijzonder, ja. ja. Eh, het gebeurt niet zo vaak dat um, bassisten de leiding hebben in jazzformaties. Vroeger hadden we natuurlijk Charles Mingus, die we ook in het eerste uur hebben gehoord. Maar de laatste jaren zijn er een paar bijgekomen. Zoals de nu 38-jarige Amerikaanse jazzbassist Christian McBride. Wiens vader en oom ook al in de, aan de contrabas uh, plukten in de jazz. McBride heeft al opname gemaakt met vele andere jazzreuzen en vanmorgen horen wij hem plukken en strijken in In a Hurry. Cause I don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'll chipper all the day with my lot How did I get that way? Well, look at what I've got One, two, one, two, three, four I got rhythm, I got music I got my man, who can ask for anything more I got daisies in green pastures I got my man, who can ask for anything more Oh man, trouble, I don't mind him You won't find him around my door I got starlight, I got sweet dreams I got my man, who can I got rhythm, I got music. Ooh, body, da, da, da, da, da, da, da. no more. Ba ba 17 geworden, maar heeft al een dijk van een stem. Deze Canadese Nicky Jan sorry, <clears throat> Janowski. Tijdens de opening van de Olympische Spelen, eh, de winterspelen in Vancouver, vorig jaar zong zij eh, het Canadese volkslied. Maar in 2007 al nam zij uh, het bekende nummer Ermel Special op voor een speciaal album ter ere van Ella Fitzgerald. En daarmee werd zij de jongste zangeres ooit bij het platenlabel Furf. Hier in CFM Jazz was hij te horen met I Got Rhythm. En dat was er wel te horen. Voordat ik jou eh, het woord geef op, wil ik eerst even reclame maken voor het eh, jazzconcert vanmiddag in de Krocht. Daar uh, treedt op Sandra Willis bij het combo van Johan Clement. Sandra Willis is al een aantal jaren in de jazz scene werkzaam. Eh, ze geeft ook trouwens eh, zanglessen. Uh, heeft een, tegenwoordig een eigen studio waar ze ook probeert mensen op het rechte zangpad te krijgen. En ze is ook gastdocent aan het Rotterdamse Conservatorium. Ik heb helaas geen muziek van haar, maar wil u het haar horen? Kom vanmiddag om half drie naar de krocht. De zaal gaat om twee uur open. Jullie zijn allemaal van harte welkom. En Hans Rijmers zal blij zijn met jullie komst. Rob. Ja, nou net uh, draaide je eh, wat eh, jong talent. maar ik ga nog maar even naar iets wat klassiekers. Billy Holiday. I Only Have Eyes For You. your I don't know if it's cloudy or bright, cause I only have eyes for you. The moon may be high, maybe millions of people go by, but I only have eyes. millions of people go by, but they all You are here, so am I. Maybe millions of people go by. nice to see you again. What's new? Probably I'm boring you, but seeing you is grand. and you were sweet offer your hand. I understand, adieu. Pardon my asking not new. Of course, you couldn't know. I haven't changed to the still of your soul. but seeing you is grand And you were sweet to offer your hand I understand, do. Pardon my asking what's new Of course couldn't know I haven't changed, I still love you so Ja, dit was uh, Keks eh, met het nummer Watch New. Bos Keks eh, is wel een van mijn favorieten, moet ik zeggen. mag ik altijd wel graag horen. iemand met een rijk en bloemrijk verleden in de muziek. Maar dit is wat hij de laatste jaren maakt. En ik vind het wel heel verdienstelijk, moet ik zeggen. Ja. Way down yonder in New Orleans, in the land of dreamy scenes. Zo begint de tekst van deze musical song uit 1922... Die later vooral in de Dixieland terecht is gekomen. Onder andere bij eh, de Dutch Swing Maar ik vond een soepele uitvoering van Way Down Yonder. Van eh, tenorsaxofonist Lester Young. En de Kansas City Six. the welcome sight of you coming my way. I stop just across from your door, but you're never home anymore. So back to my room, and there in the gloom I cry. Tears of goodbye across from your door. But you're never home anymore. So back to my room, and there in the gloom, I cry. Tears of to me. That's the way it will be every day in the life of a fool. Will romance fly away on this carnival day? Or will love come to stay in my heart? Manja de Carnaval is de titel van de meest bekende compositie van de Braziliaanse songwriters Louis Bonfa en Antonio Maria. En werd voor het eerst gehoord in 1959 in de film Orfa Negro. Het werd in Amerika een jazzstandard, waar de song ook bekend werd onder de titel A Day in the Life of a Fool. En zo werd het ook gezongen door Rosemary Clooney. Rob, eh, we naderen het einde. Ja, ehm, nou ja, kijk, ik had natuurlijk eh, al eh, gezegd van, eh, ik had nog wat Turkse muziek mee, hè, Turkse jazzmuziek. ik denk dat is toch wat je niet al te vaak hoort, dus ik wil toch nog maar één nummer van jullie de Eusjeliek laten horen. Ehm, dus ik stel voor dat we dat maar even doen. Kendinle Kallarsen. Zeg het nog eens. Kendinle Kallarsen. Dankjewel. kör kuyu Düşersen bir daha çıkamazsın Zaman ak akıp geçiyor En hiermee eindigt deze internationaal samengestelde CFM Jazz. Gepresenteerd door Rob van Menen en Tom Hendricks. Nog niet genoeg jazz gehoord vandaag? Ga dan vanmiddag om half drie naar Gebouw de Krocht. Want daar treedt op het trio Johan Clement met de zangeres Sandra Willis. Zaal om twee uur open. En natuurlijk is er volgende week zondag weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met de big band van de Amerikaanse luchtmacht, The Airman of nood, will Be Together Again.